Nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima herinneren Eberhard van der Laan als een gedreven burgemeester met hart voor zijn stad en een vurig geloof in een samenleving waarin iedereen meetelt. Dat schrijven ze in een reactie op het overlijden van de Amsterdamse burgemeester. Oud-burgemeester Cohen zegt dat van der Laan veel heeft betekend voor Amsterdam hij noemt vooral het plan waarmee hij 600 kansarme kinderen in de stad aan een betere toekomst hielp. De gemeente schrijft in een persbericht dat Van der Laan als burgemeester menselijkheid met daadkracht combineerde. Van der Laan overleed aan de gevolgen van longkanker. Hij was 62 jaar. In Rusland zijn bij een botsing tussen een trein en een bus zeker 16 mensen om het leven gekomen. De bus stond zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou met pech stil op de overweg en werd geschept door de trein. De machinist was gewaarschuwd, maar hij kon de trein niet op tijd tot stilstand brengen. De KNVB blokkeert een recordaantal kaartjes voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Ruim 1400 tickets mogen dinsdag niet worden gebruikt omdat ze op dure doorverkoopsite stonden. De Voetbalbond heeft de afgelopen tijd op internet gezocht naar mensen die de kaartjes aanbieden en hen allemaal aangeschreven. Wie geen goede verklaring had voor de doorverkoop zit nu met een geblokkeerd kaartje. Het doorverkopen van voetbalkaartjes om winst te maken is volgens de regels van de KNVB verboden. Drones gaan mogelijk medicijnen bezorgen op Schiermonnikoog. Het is een proef van ANWB Medical Air Assistance in het Academisch Ziekenhuis van Groningen. De partijen hebben een vergunning aangevraagd bij de provincie Friesland voor het uitvoeren van 30 testvluchten eind maart. De gemeente Schiermonnikoog staat positief tegenover de kleine onbemande vliegtuigjes, maar is geen voorstander van commerciële vluchten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het noordwesten trekken er buien over het land. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon ook vaker door.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 Ja, eh, eh, ja, ja. Ik zie weinig meisjes hier voorbij het raam schieten hoor. Dat is, uh... Sorry nog een keer? Ik, zeg, ik zie weinig meisjes voorbij het raam schieten. Oh, oké. Okay. Nou daar, gaat het, gaat het liedje wel over, hè, dit, toch? Ja, men, men zegt van wel. Ja. Kan het zijn dat ik mezelf niet hoor? Kan dat? Hoor je mij? Hoor je mij? Ik, hoor, ik hoor jou heel duidelijk. Hallo, test 1, 2, Goed, tweede uur alweer van de eh, Boys are Back in Town, Zandvoort. Zijn wij nou wel of geen onderdeel van de watertoren? Dat is de vraag eigenlijk. Kent u mij nog tot u mij nog kan? <laughs> nou, ja, kent, kent, u mij nog? Ja, natuurlijk ken ik u, natuurlijk ken ik u, natuurlijk ken ik u, natuurlijk ken ik u. things I used to hold since you went away the day bezinning, Van, ja. van bezinning naar... Nou, wel heel actueel, hè? Eh, een nummer waarbij je geen blad voor je mond neemt. Want die zijn allemaal gevallen, die... Eh, ik heb, die eh, herfstblaadjes, Ik heb dat, nou, jij zegt het, jij zegt het. Maar inderdaad, geen blad van de mond nemen. Ik heb een heleboel gebitjes naar die boom, naast die boom zien leren Ik denk, hoe kan dat nou? Ja. En toen wist ik het, het was herfst. Ja, ja, ja, ik ben van de week, want je had het net over fotograferen. En dat doe ik nog mhm. wel eens in de natuur. Ik ben van de week naar de Koningshof geweest in Overveen heet dat geloof ik nog. Ja. is in ieder geval een Bloemendaal. Mhm. en, eh, dat was zo mooi Willem. Echt, al die herfstkleuren natuurlijk. En, maar ook in combinatie met ontzettend veel paddenstoelen dit jaar. Ze zijn, extreem hè? Extreem veel paddenstoelen. En, eh, want vorig jaar, kan ik me herinneren, toen liep ik eh, Eind november liep ik daar en toen waren er pas vliegenzwammen. Dat, zijn, die, dat zijn die beroemde paddenstoelen met rood met witte stippen. Bij die kabouters. Ja, uh, die spillenbeen. Ik kwam op Facebook inderdaad een foto van jou tegen van een kabouter. Het is gewoon geluk hebben. Je moet gewoon zoeken. Ja. En op een gegeven moment, ja hoor. Eh, hij zat niet te wippen, hij was op een schommel. Hij was een schommel, het was een, een schommelkabouter was <laughs> het. Ja. Ik, eh, ik voel weer die diepe psychische moeheid opkomen die nauwelijks onderdrukking is als ik dit verhaal hoor. Maar ja goed hey Willem, ja. Eh, vorige, vorige keer dat wij die uitzending maakten... Ja. Toen heb jij een verzoekje gehad. Direct, direct nadat eh, wij eh, klaar waren met de uitzending... zag ik een mailtje en ik dacht eerst dat erin stond van... jongens, heel fijn dat jullie ermee gestopt zijn. Niet meer aan beginnen. Maar nee, nee, nee het was een, een heel ander, een ander verhaal. Ja. Het was een, een, een, een, een verzoekje voor een, een nummer die je eigenlijk niet op de radio meer hoort... Um, eerste plaats, het is anderstalig. En ze zijn anderstalig Engels, Frans. Maar nee, dit is niet Frans. Dit is ook niet eh, eh, Engels. Maar dit is eh, in het Maleis. En de Maleis is zoals uh, Indonesië. Bahasa is het eigenlijk, hè? Ja. Dus, en Bahasa is taal. Dus een Indonesische, Indische taal. Dat ik het allemaal maar weet. Het is niet normaal eigenlijk. fantastisch. Hey, en, de dame heet Wieteke van Dort. Dat is Tante Lien. Tante weet je, goh. Oh, Tante Lien. Is zo gezellig, ja. Ik weet heb het nummer. Waktu bulan mulai bercahaya mancarkan sinar bambu sejuta mengicu warnanya gemilang sinarnya di telaga telaga biru maya di waktu malam Navidad. Wieteke van Dort. Weet jij nou ook wat dat betekent allemaal wat ze zingt, Willem? Want jij kent toch jij spreekt toch vloeiend Maleis? Ik spreek vloeibaar Maleis, spreek ik. Vloe, vloeibaar. vloeibaar Maleis. Ja, vloeibaar. ja, ja, ja, ja, eh, radio luisteraars, is zo'n leuke hobby. We zouden dat acht dagen per week kunnen doen, Willem.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 Er zou, er zou nog even gebeld worden met iemand. Nou, het moet niet gekker worden, geloof ik. Ik ga eens even kijken of ik iemand aan de telefoon heb. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, met, wie spreek ik? Ik spreek met CFM's antwoord. Willem Bruis is de naam. En alles wat ik uh, draai, dat verguist. Heel gek. Ah, Willemse. Ja, goedemorgen. Met wie spreek ik? Nee, nee, eh, Willemse. Wat zegt u? Ja, je, bent, je, bent, inmiddels natuurlijk gegroeid. Dat ben ik helemaal vergeten. Ja, ja ik heb jou nog op schoot gehad vroeger. Weet je dat nog, Willem? Ja, nou hoor ik het Sinterklaas, klopt dat? Ja, dat is helemaal goed. Je hebt het in één keer goed. gegeven over voor de duizend euro? Ja, ik, ik hoor u twee keer. Zit u met een hoofd in een emmer? Nee hoor, ik zit niet in, de. maar eh, we zitten een beetje ver van elkaar Er zit vertraging. Er zit Vertraging, dames en heren, er zit vertraging tussen. Maar Sinterklaas, hartelijk welkom, maar bent u niet te vroeg? Ik ben helemaal niet te vroeg, jij belt mij toch? Ja, nee, maar ik wil eigenlijk zeggen van, eh, bent u niet te vroeg wakker? Want eh, we zitten, zitten we dan nou met tijdverschil, of niet? Ik ben, ik ben elke ochtend, Willem, en laat dat de luisteraars van jouw radio zijn er ook helemaal duidelijk zijn. Ik, elke ochtend sta ik op om zes uur. Zes uur? Dan loop ik vijf rondjes om een zwembad. Ja. Hard. Hard? Ja, niet in het zwembad, maar eromheen. Oké. En zo blijf ik fit, want ik moet natuurlijk straks weer een dak op, hè. Maar doet u dat nog zelf? Zeg nou eens eerlijk, doet u dat nog zelf? Want eh, u bent er met gemakkelijk 680 jaar, denk ik, of niet? Nou, ik, ik, doe het, ik doe het nog steeds zelf. En ik hoop ook dit jaar weer met de nodige eh, zwarte pieten aan deze kant op te komen. Ja. Niet met gekleurde pieten dit jaar, die had ik vorig jaar bij me. Nou, dat is een beetje tegengevallen. Ja. Ja, ik, vind, ik vind toch die zwarte pieten die ik altijd meeneem, die vind ik toch het gezelligste hoor. Toch wel? Ja, zeker weten. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ik hoop, dat, ik hoop niet dat ik een hoop mensen ook kwets. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar die zwarte pieten, die hebben toch wat, hè? Ja, dat hoort er gewoon bij, vind ik. Dat hoort er gewoon bij, hè? En wat ik ook heel vaak hoor, en ik weet niet of dat waar is natuurlijk... maar het, eh, een heleboel zwarte pieten die, die werken eigenlijk... zonder dat ze daar, ik mag het eigenlijk niet zeggen, belasting voor betalen. is eigenlijk doen ze dat zwart. Die werken zwart. Ja, ja, ja. Ja, maar wij vallen natuurlijk als eh, Sinterklaas en Zwarte Piet... vallen wij natuurlijk onder de Spaanse belastingwetgeving. En ik heb met Spanje heb ik de deal... Ja. Eh, dat ik daar eh, geen belasting hoef te betalen. Is het zo? Want dat geld dat gaat allemaal bij Sinterklaas op de bankrekening. En daar koop ik al die cadeautjes van. Want ik kan dat alleen anders niet meer ophoesten. Nee, dat snap ik, dat snap ik, dat snap ik. Ja, nou, ik, ik bedenk me nou in één keer, want eh, u zit in Madrid en uh, nou zit onze programmaleider, en is een, eh, u herkent hem als u hem ziet, dat is een klein jongetje, rood haar. Ja, dat, ondeugend kereltje is dat ook. We noemen geen namen hè, voor de radio, want dat vindt Albert-Jan Vos niet, nee. Nee, dat, Doen, <laughs> dat doen we wel. Maar die heeft, <laughs> net als jij vroeger op, op mijn schoot gezeten. Kan jij je nog herinneren, Willem, dat toen jij op mijn schoot zat, dat je op mijn schoot plaste? Ja, ja. dat, was dat, hè? Nou, dat, dat, is niet het enige wat mij bijgebleven is. Ik, heb, ik had toen van mijn moeder had ik, eh, had ik een paar nieuwe schoenen gekregen. En, eh, van, die, van die mooie blauwe sportschoenen. En daar heb ik er eentje van bij de kachel neergezet. de volgende morgen eh, was die schoen weg. Dus eigenlijk vraag ik mij wel af, wanneer rijdt die schoen nou eens een keer terug? Eh, ik zal eens kijken in ons magazijn, want dat is het magazijn van gevonden voorwerpen. Sommige pieten die eh, vergeten helemaal eh, die schoenen weer terug te zetten. Oh. En dan gaan ze naar de afdeling gevonden voorwerpen. En dan, maar die, afdeling gevonden voorwerpen had wel een bijzonder luchtje. Dus ik denk dat je als goed er wel bij staat. <laughs> ja, ik, ik hoor het wel. U hebt daar de grootste lol over. Nou, ik niet. Ik zit nog steeds met, met één schoen die ik nog in de kast heb liggen. Maat 18 of maat 19. Eh... Een klein voetje had ik toen. Ik leefde toen al niet op grote voet en ik doe dat nog steeds niet eigenlijk. Maar goed. Ehm, maar ik, eh, ik, ik, ik, heb voor dit jaar, ik, ik, ik ben een beetje eh, eh, in, de, boot genomen. In de boot gewoon, pakjesboot 6 denk ik. Maar nee, in de boot. In de boot gewoon, ja natuurlijk. Ja, Ik, ik heb op internet heb ik namelijk goederen besteld. Ja. Producten, ja. zoals dat heet. Ja. Uh, ook betaald. Ook nog? Ook nog betaald, maar niet geleverd gekregen. Oh. En dat schijnt een klein beetje eh, aan de hand te zijn, ook in Nederland. Eh, dat je dus uit moet kijken als je iets op internet bestelt. Klopt dat, Willem? Ja, daar ben ik eh, helemaal mee eens. ja, je kunt beter, ik zal het zo beter bestellen bij, ik mag geen reclame maken, bij Coolblue en met Cool Niks. Want bij de laatste... <laughs> nou ja, ik, ik, vind het wel een komische opmerking van je, Willem. Maar ik, ik, hoop, ik hoop dat de goederen alsnog geleverd zullen gaan worden. Ik ga trouwens is wel leuk om even aan de kinderen te melden in Zandvoort en omstreken. Wordt er alleen in Zandvoort geluisterd? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik weet op dit moment, luisteren in Drachten... luisteren er dus nu kinderen naar eh, het radiostation uit Zandvoort helemaal... en ze horen nu nu live op de radio, Sinterklaas. Oh, leuk. Nou, kindertjes in Drachten. Jullie mogen natuurlijk ook volgende maand... want dan kom ik dus hier in Nederland eh, aan. Uh, in Dokkum dit keer. Heb ik begrepen van mijn routeplanner... en, en, en maar... mogen jullie natuurlijk, zo gauw ik daar eh, eh, eh, ben ontvangen door de burgemeester van Dokkum, mogen jullie je schoen die dag gaan zetten. En dan, dan maar afwachten tot er de volgende dag wat in zit. Maar wel, wel terugvragen en die schoen, want anders krijg je hetzelfde als dat jongetje met dat brilletje van vroeger in 1963 die zijn schoentje in één keer kwijt was. Ja, dat jongetje bruist nog altijd. Het maakt <laughs> allemaal helemaal niks uit. Hij heeft er geen nadelige gevolgen van ondervonden. Hij is nog steeds, hoe zeg je dat eh, paraat. Ja. ja. Alles werkt nog, maar, hè, maar het, er mag wel een ander frontje op met gemak. Hè? Willem, ik zal je nog eventjes de kindertjes dus in Nederland vertellen... dat ik dus eh, over een, eh, ongeveer een week ga inschepen met mijn uh, Zwarte Pieten. Dan gaan al de cadeautjes aan boord, tenminste als ze nog geleverd worden. Want ik heb zojuist al verteld, ik had ze besteld maar, betaald, eh, maar ze zijn er nog niet. Eh, maar ik hoop dat dat toch een misverstand is en dat dat allemaal op gaat komen. Dan ga ik via de Middellandse Zee. He, dat is de kant van, van Barcelona, waar nou een hoop eh, herrie en de narigheid is. Dan ga ik via de Middellandse Zee, draai ik zo om de punt van Gibraltar heen. Atlantische Oceaan, zo richting de Noordzee. En dan kom ik daar op een gegeven moment eh, ergens in het noorden van Nederland in Dokkum aan. En dan, eh, nou, daar zit ik ook in de buurt van Drachten. Ja, nou, daar kom je in de, daar kom je in de buurt. Helemaal goed. Maar u zegt van, eh, van u rijdt op, met een navigatiesysteem, klopt dat? Ik heb een navigatiesysteem. Is dat het Spaanse type? Dat is die Tom Tom maar Piet Piet? Tom Tom Piet Piet. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dan ben jij toch een oorlijke Ja, ik doe ook maar wat. Hè? Ik doe ook maar wat. Maar eh, Sinterklaas, ik, eh, ik, eh, ik wil graag dit gesprek even afronden. Want de luisteraars die zijn natuurlijk wel ook erg benieuwd naar de muziek die nog gedraaid wordt. Ehm, ik heb voor u speciaal een, een plaat klaarstaan. Want het is nu op dit moment in Nederland zo dat we hebben volle maan. Ja, we hebben volle maan. Alleen die regent in Nederland. Hè? Ik, ik ga regelmatig op vakantie naar Californië. En het seems it never rains in Southern California. Maar nou, hoe komt u zo in Californië dan? Vraag mij af. Nou, omdat het daar nooit regent, hè. Ja! Luister maar, goed naar de volgende plaat, Willem. Dan, dan, kom je er helemaal achter. Ja, dat gaan we dan. mensen in Nederland, eh, leuk dat ik weer naar jullie toe kom. Ik hoop dat jullie met grote getalen in Dokkum aan de kade zullen staan. En ik, eh, wat, wat, mij betreft, eh, we maken er weer een gezellige decembermaand van. Novembermaand al, want dan kom ik al. Hè. Dank u wel, Sinterklaas. Alsjeblieft, Willem. Hoi, hoi. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Ja, Albert Hammond en eh, ja, uh, <laughs> Never Range in South California. Nou ja, volgens mij wel, maar Sinterklaas weet ook niet alles natuurlijk. In ieder geval wel heel erg leuk dat ik, eh, dat ik hem toch eventjes eh, heb gesproken. En ik weet alleen nu nog steeds niet waar mijn, waar mijn schoen is.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 And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz With its all, never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its very own scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty. My cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists Take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Ja, Leonard Cohen en... Eh, heel raam op dat moment zie ik Henny Ruckert binnenkomen. Ze, ja, ja, ja, een walsje met je maken, zag je dat? <laughs> Take this walls. Wacht even, ik krijg, ik krijg een, tik over mijn vingers. Wat zeg je, Henny? Oh, op jouw U? Ja. Henny Rukert is het. Rukert. Oh, dat is Betty Werk van ja, maar. is dat even voor Ja, het, klinkt zo pikant anders. <laughs> ik, eh, Henny, ja, dat ligt helemaal waar de van natuurlijk. Ja. Ik, eh, ik, ik zelf heb daar niet zoveel mee natuurlijk. Uh, luisteraars, we nemen u even mee terug in de, in de, in de tijd. ver terug in de tijd, de jaren zestig. De tijd dat ik in Doona Deli in Noordwijk met een beentje speelde. daar speelde dan Willem. Ja, het is ongelooflijk. De vrijdag, de zaterdag en de zondagavond. Drie avonden in, in dezelfde discotheek, zeg maar. Ja. het was eigenlijk geen discotheek, het was allemaal, waren allemaal live bandjes. Ja. Er was wel één ruimte wat, eh, waar dan een DJ zat. Maar daar was het gewoon toen nog uitgestorven. Eh, want de mensen wilden allemaal de live bandjes. En dat was in die tijd een gouden tijd voor muzikanten. Want je kon overal, ook bij, bij sociëteiten en bij, bij clubhuizen... Ja. je kon overal live muziek eh, spelen. En in die tijd was dit ook een grote hit. klet All Over. En dan heb ik het hebben over de Dave Clark Five. Oh, nee, Dave Clark 5. Dave Clark 5 uit de jaren 60. Uh, eh, ik kan nog wel iets leuks over vertellen over de jaren 60. Want ik weet niet of de uh, mensen hier in Zandvoort uh, in die tijd als ze gingen stappen ook wel eens naar Haarlem gingen, ongetwijfeld. Want ja, je had hier in Zandvoort had je Caramella. Dat zat tegenover de stationsingang eh, op Stationsplein hier in Zandvoort. was een hele eh, leuke tent. Eh, Willem Duin zat eronder te spelen. Ja, de bekende Willem Duin van Willem Duin van Maalt, en McNeil. Maalt en McNeil. Die had daar ook een, een beentje, die drumde ook namelijk. Uh, maar ook Hans Overmeren met het, het Holland eh, kwartet. Maar ook, en daar kom ik nu even op, eh, de Buffoons. En de Buffoons die heb ik ooit live gezien in Haarlem. Eh, in de Kromme Elleboogsteeg, zo heette dat. Dat steegje dat loopt tussen de Zeilstraat en de Nieuwe Groenmarkt in. En dat was ook een hele leuke discotheek. Er was nooit narigheid, nooit vechten, nooit geen messentrekkerij. Of na, het was gewoon allemaal heel gezellig in die tijd. Ja, niet dat het nou niet gezellig kan zijn, maar nou, toen was het extra gezellig, laat ik het dan maar zo zeggen. En daar traden de Buffoons live op. En het was echt kippenvel, want die jongens die konden zo fantastisch close harmonie zingen. Nou, morgen draaien we weer eh, eh, eh, moderne muziek. Maar ja, tomorrow is ook een andere day, hè, toch? Ja, en ik mag toch wel even opmerken dat... waar komen die jongens vandaan? Uit Enschede. Uit Enschede. Uit Enschede. En ze zingt het allemaal zonder accent. En volgens mij bestaan ze nog. Want, ja, ja, ja, ja, Maar, maar ik, nog eventjes voordat ik een nummer start. Er schijnt een rel aan de gang te zijn. Er is namelijk ook een coverband. Die dus muziek maakt van de Buffoons. Ja. Maar die doen het op een dusdanige manier. Dat de Buffoons zeggen van... jongens, het is onze muziek helemaal niet. Maar ze gebruiken wel de naam. Ja. dus de coverband van de Buffoons... niet meer doen. Oh, geen accent te bespeuren. Hè? Ik, wil, ik wil het dan maar eventjes... Eh, en ze leken een beetje op de Ivy League. Hè? Dus ja. Maar, je kent de tossing en turning. Dat, dat zien ook. En eh, eh, My World Fell Down en zo. Oh, heerlijk. Ja. heerlijk De Buffoons. Leuk. Wie vroeg het aan, Willem? Uh, dat is weer een luisteraar geweest uit Bentveld. Bentveld, waar ligt, dat, waar ligt dat nou weer? Bentveld. Ja, ik weet niet. Nooit van nou volgens mij ligt er niet onder de rook van Zandvoort. Ja, ergens onder Als het zou roken in Zandvoort. hè? Want het enige wat hier rookt in de buurt, dat is eh, IJmuiden. Ik vroeg aan jou net een glaasje melk. Ja. Maar toen zei jij, eh, geen melk vandaag. Nee, het is op. No milk today. En daar kan ik iets leuks over vertellen. Nog kan je nog heel even Oh, eh, zal ik hem eventjes, eventjes zet ik hem even stil eh, natuurlijk. Even zijn kop uh, omdraaien. we gaan hem zo draaien natuurlijk. Maar Graham Goldman, ja. dat is namelijk de schrijver van dit liedje. En, en die maakt deel uit van 10cc. En die waren een jaren wat geleden in het Kennemer Theater in Beverwijk... waar ze live optreden voor slechts 500 man publiek. Ja, Zo'n zo'n beroemde band. Dat doen ze vaker, hè? En weer, ja. Graham Goldman vertelde ook van... wij doen dat niet om, om per se voor hele grote stadions met, met duizenden mensen. Wij doen dat omdat wij plezier hebben in muziek maken. Ja, zijn muziek, muziek, schrijven niet te, vergeten. Want die Graham Goldman, dat No Milk Today van Hermits Hermits, heeft hij geschreven. Maar ook eh, hits van de Hollies zoals Stop en zo. Dus allemaal van... Eh, Sandy? Van, ja, nou, dat weet ik niet. Sandy, Sandy komt er ook van, volgens mij ook van. Ja, hij is ook van de Hollies. Ja. ja. Maar ik weet niet of Graham Goldman dat heeft geschreven.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 We turn night to day. Milk Today, Herman Hermits. er leggen nog steeds mensen leggen nog op de bed te rotten. Dat is niet te geloven. Dat meen je niet. Ja, nou. sommige mensen hebben ook nog een bedstee thuis. Maar waarschijnlijk mensen die, eh, mensen die eh, nachtdienst hebben of... Eh, nee, nee, nee. Ik ken er een paar die, die liggen gewoon alleen maar op de bed. Maar als jij nou eens in achter je orgeltje gaat zitten, wat dacht je ervan? <laughs> Zullen we dat eens doen? Ja, oké, ja, ik start. Hij zal komen kijken naar de bruidegom die in zijn hempie staat. Oh, kom uit de bedstee, mijn liefste. Het is vandaag toch onze huwelijksdag. De kosten luidt al urenlang de klokken. Hij zweet zich rot en de kippen zijn van slag kerk zit al een tijd vol familie. De organist die speelt zijn vingers blauw. De kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te barsten van de kou. De misdienaartjes worden zo balorig. Ik zag er eentje met een pijlenboog. Ze speelden Indiaantje op de kansel. En je moeder kreeg een pijltje in de oog. Oh, kom uit de bed, mijn liefste. De hele zaak loopt vreselijk uit de hand. Voor een tientje gaven de getuigen een interviewtje aan. Ze gingen, want de bruid kwam niet in zicht. Uiteindelijk is alles nog geregeld. Alleen zit vaders rechteroog wel dicht. De kosten zijn me heigelt onder het luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over Kom uit de wedstrijd, maar liefst. Dat was natuurlijk de man van de, die aandelen heeft bij, bij de koffiefabrikant. Egbert Douwe. Nou ja, aandelen, aandelen heb je niet meer. Maar het is, eh, ja... Het was wel een... Eh, eh, een, een, een, een juweeltje van, uit de radiozendtijd. Ja. Rob Oud, hè, was het. Ja, het hield Rob Jong, hè? Het hield Rob Jong, ja, maar ja, goed, hè? Maar nou ja, doe maar. Kijk, ik, ik ga nog een, een liedje draaien van, van mijn zoon Sven. Want, want die, die is gevraagd door Jan Smit om even in te vallen. Luister maar. sleep verder kan leven. Toelaat mij nog even dan nog een nacht waaraan ik denken kan, want u bent voor mij de wereld waarin ik leef. Breng me dan naar waar ik verder leven kan met alle. Zwaar ik hier der haar. Want hoe als je laat worden wonden weer geheeld. Hoe als je laat, worden hart en hoofd en ziel opnieuw verstreeld. minder kan, want je weet dat ik nooit zo Ik, eh, ik val eventjes stil. Ik denk, is dit nou Jan Smit? Of, of, of, of, is het nou Sven Smit? Of is het... Nee, het is een duif, hè. Sven, Sven Duif is Duifje, Een duif. Hé, hey, maar... Uh, waarde vriend met, eh, met je grof besnadig gemoed. <laughs> het zit er bijna op. Ja, dan gaat het hard, hè? Het gaat hard. Ja, ik moet nog even twee uur lang, want we gaan zo lekker luisteren natuurlijk naar... Uh, eh, maar even, sorry. Ja? Henny Rukert. Rukert is het. Met, ja, met een Met, met die twee puntjes eh, boven de uur Rukert. Met ja. Eh, ZFM Sport... ZFM Lunch Sport, zo moet ik het zeggen. en, zo Ron Perenboom Voller, ik weet niet of die ook komt, maar ik, heb hem nog niet gezien. Ik zag net wel, wel weer een bekende... Ja, ja, ja, een hele beroemde man. Bekende Zandvoorter. ik noem geen namen, die eer laat ik lekker aan jullie over straks. Het is Ome Joop? Het is, uh, het is alweer gebeurd. Twee minuutjes nog en dan, uh, knallen we eruit. Althans, uh, voor, ja, voor weer, vond ik het weer ontzettend gezellig met jou samen om dit programma te mogen maken. Dat kan ik wel echt zeggen. Dat is proost. Ik heb van, mijn koeien heb vanochtend heb ik gewoon aan een ander overladen. Een ander in mijn koeienmelk. En ik ben er hier meteen heen gekomen. En ik zo gezellig met jou in de studio hier. Dit allemaal mee kunnen maken. Ik, ik zou volgende keer maar een beetje meer in de uitzending willen praten. Ja. Maar dat doe ik nog bij afsluiting dan. Maar je komt hier niet vandaan, hè, geloof ik. Want je heeft een heel ander accent. Dan, nee, eh, ik kom uit België. <laughs> <laughs> Cheryl, bedankt voor de gezelligheid weer. Ja, Willem, wederzijds man. U hebt kunnen luisteren naar de Boys Are Back in Town. van Zandvoort. En eh, ja, tot, eh, tot binnenkort nog weer, zou ik zeggen. Helemaal goed. Don't you cry no more. Don't you cry no more.